Door een nieuwe wet van de regering van premier Orbán moet de universiteit dicht. Zijn beleid staat haaks op de ideeën van oprichter Soros... die zich inzet voor vluchtelingen. In Spanje is een Russische hacker opgepakt. Media in Rusland melden dat hij mogelijk betrokken is geweest bij computerinbraken rond de Amerikaanse verkiezingen. Maar dat is niet bevestigd. Zo gaan om Peter Levashov, een van de beruchtste verspreiders van spammail en computervirussen. Amerikaanse veiligheidsdiensten concludeerden in januari dat er sprake was van Russische inmenging bij de verkiezingen. De Britse agent die werd gedood bij de aanslag op het parlement in Londen is met staatseer gecremeerd.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 Het weer, opklaringen met minima vannacht tussen 1 en 5 graden. Overdag wolkenvelden en een enkele bui. Het wordt een graad of 12. En er staat een stevige westelijke wind. Woensdag meer regen en wind. En verder deze week weinig verandering.